Een uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Italië wordt gevreesd voor een snel oplopend aantal doden... na de zware aardbeving van vannacht. Officieel zijn er zeker tien doden, maar de verwoestingen zijn zo groot... dat er vermoedelijk nog veel slachtoffers onder het puin liggen. Vannacht rond half vier werd midden Italië opgeschrikt door de beving... met een kracht van zeker zes op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van Perugia. Zwaar getroffen plaatsjes zijn Amatrice en Accumoli... De burgemeester van Amatrice zei dat een groot deel van het stadje er niet meer is. De Turkse luchtmacht heeft de Syrische grensstad Jarablus opnieuw bestookt. Turkse militaire bronnen zeggen dat er ook elite-eenheden de grens zijn overgestoken. Bij de aanval zouden ook Amerikaanse vliegtuigen betrokken zijn. Jarablus is in handen van terreurgroep IS. Maar Turkije richt zich in Syrië niet alleen op IS. Ook de opmars van Syrische Koerden baart Ankara grote zorgen. Turkije wil voorkomen dat die Jarablus veroveren. In Australië heeft een Fransman drie mensen neergestoken in een backpackershotel. Bij de steekpartij het noorden van de staat Queensland kwam een Britse vrouw om het leven. De dader had voor zover bekend geen banden met radicale groeperingen, toch sluit de politie een jihadistisch motief niet uit. De dader lijkt alleen te hebben gehandeld, daarom zoekt de politie in Australië niet verder naar andere verdachten. Bijna een kwart van de medewerkers bij de Belastingdienst wil gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling. Dat is veel meer dan waar de Belastingdienst bij een grote reorganisatie op mikte, schrijft het FD. Volgens de ambtenarenvakbond NCF lopen complete afdelingen leeg. Inmiddels hebben bijna 7000 werknemers aangegeven dat ze weg willen. Dat zijn er ongeveer 2000 meer dan waar de Belastingdienst op had gerekend. Vooral voor controleurs en accountants die in een hoge salarisschaal zitten is de vertrekregeling interessant. Ze kunnen maximaal 75.000 euro meekrijgen. Het weer veel zon, af en toe wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 29 graden in het noorden en 32 in het zuiden van het land. Ook morgen volop zon en nog wat warmer. Lokaal kan het dan 35 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amsterdam langzaam rijden tussen Hoevelaak en Eembrugge. De A4 richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en Battenverdorp. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Lunette 3 kilometer.